4 uur. Mariet Krol met het NOS Journaal. De agent die afgelopen zomer in Ferguson de tiener Michael Brown doodschoot... wordt niet vervolgd, heeft een jury in de staat Missouri bepaald. De zwarte tiener was ongewapend toen hij in augustus werd doodgeschoten door een blanke agent... het incident leidde tot ernstige rellen. Demonstranten beschuldigden de politie in Ferguson van racisme. De verwachting is dat het oordeel van de jury opnieuw tot onrust zal leiden, niet alleen in Ferguson. De familie van de tiener zegt in een eerste reactie dat ze diep teleurgesteld is en roept op tot een vreedzaam protest. Er komen geen 1400 asielzoekers naar het Drentse dorp Oranje, maar maximaal 1000. Dat heeft de burgemeester gezegd op een speciale raadsvergadering. Die was belegd omdat in het dorp met 140 inwoners veel mensen bang zijn voor de komst van grote aantallen asielzoekers. Ook de gemeenteraad vindt 1400 te veel en zegt dat er bij de besluitvorming over de komst van vluchtelingen fouten zijn gemaakt. Burgemeester Baas erkende dat. Hij gaat met het COA over het aantal asielzoekers in Oranje overleggen. Rechters maken zich zorgen over de afhandeling van lichte, eenvoudige zaken door het OM. Aan de zo snel mogelijk werkwijze die vorig jaar is ingevoerd komen geen rechters meer te pas. Voorzitter Bakker van de Raad voor de Rechtspraak zei in Nieuwsuur dat voor de rechters nu de zwaardere zaken overblijven, waardoor de werkdruk toeneemt. En omdat rechters per zaak worden betaald, gaan ze er ook financieel op achteruit, zegt hij. Bovendien leidt de methode voor verdachten tot een strafblad, wat lang niet iedereen weet. Staatssecretaris Dijksma laat zwanen, eenden en meeuwen onderzoeken om te zien of ze vogelgriep verspreiden. Inmiddels zijn 500 wilde eenden onderzocht, maar daar is geen virus aangetroffen dat dodelijk is voor andere vogels. Ook dode vogels die in het wild worden gevonden worden bekeken. Verder komt er een beschrijving van welke vogels er leven in de omgeving van besmette bedrijven.